Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn boeren tegengehouden die onderweg waren naar het politiebureau. Ze wilden mogelijk boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege protesten. Maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. Er werd een noodverordening ingesteld waardoor een grote politiemacht wegen kon afsluiten om boeren klem te zetten. in Geldermalsen was gisteravond ook een protest met trekkers bij een distributiecentrum van de Albertijn. De politie heeft gisteravond in een huis in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Wel meldt de politie dat een man is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is bij de dood van de vrouw. Salah Abdeslam is tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in Parijs in 2015... zonder kans op vervroegde vrijlating. En die straf wordt maar zelden opgelegd. Behalve Abdeslam zijn nog 19 verdachten schuldig bevonden. Zij kregen celstraffen tussen de 8 jaar en levenslang met wel de kans om eerder vrij te komen. President Poetin sluit niet uit dat er spanningen ontstaan met Finland en Zweden... nu die landen toetreden tot de NAVO. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Poetin waarschuwde opnieuw dat Rusland moet optreden... als de NAVO militaire infrastructuur in Finland en Zweden neerzet. Turkije maakte als enige land bezwaar tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee landen, maar ging gisteren toch akkoord. De doelen van de oorlog in Oekraïne blijven volgens Poetin hetzelfde. Hij wil nog steeds de hele Donbass-regio in handen krijgen. op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de derde ronde. Hij won in vier sets van de als vijftiende geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de derde ronde. Hij verloor in drie sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Overdag is er dan eerst veel zon. Later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit worden 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 FM.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 Let's ride out in the Benz Head blowin' in the wind Sun glistening off my skin Hey, I'm nasty <laughs> You know me, but you still be feeling your baby. The way you walk, the way you move, the way you The way you stare, the way you look, style, your that they ain't making or breaking me.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 we zijn er bij af We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. Hey. Breathe. hey. ons schijn me niet de tikkie te aan.